uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een boerenblokkade op een snelwegoprit bij Heerenveen... heeft de politie gisteravond geschoten. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten. Er zijn waarschuwingsschoten gelost en er is gericht geschoten. Niemand is gewond geraakt. Drie mensen zijn aangehouden. In Hengelo in Overijssel is een man onder verdachte omstandigheden overleden. De man werd gevonden in een auto die tegen een lantaarnpaal staat. De politie dacht in eerste instantie aan een verkeersongeval... maar meldt nu dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Volgens de krant Tubantia is de identiteit van de man nog niet bekend. Bedrijven gaven vorig jaar relatief minder uit aan lonen dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam dat vooral doordat de winsten in 2021 stegen. Tegelijkertijd bleven de lonen stabiel en zo bleef er meer geld over voor de bedrijven. Het Centraal Planbureau concludeerde vorige week dat er ruimte is om de lonen te verhogen... om zo de lasten van de inflatie gelijker te verdelen tussen bedrijven en huishoudens. Vanwege bosbranden in Griekenland zijn op verschillende plaatsen mensen geëvacueerd uit hun huis. De afgelopen week braken er volgens de brandweer zo'n 300 bosbranden uit, verspreid over het hele land. De grootste brand woedt ten westen van Athene. Nu het apenpokkenvirus zich verder verspreidt... vormt de Pride Amsterdam een extra risico. Dat zegt de oud-directeur van het RIVM in Nieuwsuur. In Nederland zijn nu 352 mensen besmet met het apenpokkenvirus. Het virus verspreidt zich vooral onder mannen die seks met verschillende mannen hebben. Oud-RIVM'er Roel Coutinho vindt dat er goed nagedacht moet worden over het beschikbaar stellen van vaccins die Nederland al heeft. Het weer, de dag begint met zon. In de loop van de middag is er steeds meer bewolking. Dan kan het ook in het noorden wat regenen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.